Levi van Eck met het NOS-journaal. Door de traditionele paasvuren zijn onder meer in het zuidwesten van Nederland... en in België de concentraties fijnstof flink gestegen en is er smok ontstaan. Ook wordt er op verschillende plaatsen geklaagd over een rook- en brandlucht. Het RIVM meldt dat de luchtkwaliteit in het zuidwesten onvoldoende tot slecht is. Daar kunnen vooral mensen met longproblemen flink last van hebben. Een man uit Dordrecht is zaterdagnacht slachtoffer geworden van anti-homo-geweld... Hij had een afspraak gemaakt via de datingapp Grindr... maar werd op de plaats van de afspraak in elkaar geslagen door een groep mannen. Hij raakte licht gewond. Een tweede man overkwam een nacht later bijna hetzelfde, maar hij wist te ontkomen. Een van moord verdachte Brit is gisteravond in Amsterdam aangehouden. Hij zou zichzelf hebben aangemeld bij een politiebureau. De 18-jarige man werd gezocht vanwege een moord bij een benzinestation in de Britse plaats Chelmsford. De Britten zullen om zijn uitlevering vragen. De vroegere dictator van Guatemala, Efraín Rios Montt, is op 91-jarige leeftijd overleden. Mont scheep de macht in 1982 na een burgeroorlog... en leidde in Guatemala anderhalf jaar een militair schrikbewind... waarvan vooral de Maya-Indianen het slachtoffer werden. Zo werden meer dan 400 dorpen platgebrand, werden tienduizenden mensen vermoord... en zijn er nog steeds duizenden vermist. Het proces daarover was nog bezig. De Turkse president Erdogan heeft de Israëlische premier Netanyahu een terrorist genoemd. Daarmee escaleerde de uitwisseling van beledigingen die begon nadat Erdogan kritiek had geuit op de Israëlische legeractie in Gaza, waarbij 15 Palestijnen omkwamen. Netanyahu en Erdogan wisselden daarna een aantal beledigingen uit. Het weer bewolkt en soms wat miserig, minima tussen de 2 en 5 graden. In het noordoosten kans op lichte vorst. Morgen bewolkt en vooral in het westen periode met regen.